Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Op de plek waar een vliegtuig met Wagnerbaas Prigozhin neerstortte... zijn tien lichamen gevonden. Dat meldt een Russisch persbureau. Waarschijnlijk was de crash geen ongeluk. Dat vertelt correspondent Geert Groot-Koerkamp. De manier waarop dit toestel zo snel eh, eh, ja, hoogte verloor... heeft wel rechtstreeks eh, oh, recht naar beneden viel... ook dat er enkele explosies zijn gehoord... dat zijn aanwijzing in ieder geval dat het toestel op een of andere manier is neergehaald. Of dat is gebeurd met een raket of dat het is gebeurd met explosieven aan boord. Dat is een tweede. Oekraïne denkt dat Rusland erachter zit. En ook de Amerikaanse president Biden denkt aan een moord complot van Poetin. Bij staalbedrijf Tata Steel valt een massaclaim op de mat. 1400 omwonenden willen een schadevergoeding... omdat ze gezondheidsklachten hebben door de uitstoot van de fabriek. Ook hebben ze last van stank en herrie. Uit onderzoek is gebleken dat hartklachten en longkanker... vaker dan gemiddeld voorkomen bij omwonenden. En Zandvoort zit op slot. Sinds 5 uur vanochtend zijn veel wegen afgezet... en kun je er alleen nog maar langs met de auto of motor met een speciaal pasje. Het heeft allemaal te maken met de Formule 1. Vanaf vrijdag wordt er gereden op het circuit in de Duinen. Zondag dan is de Grand Prix zelf. En in Eersel in Brabant worden ze knettergek van steenmarters. De dieren vernielen auto's. Deze garagehouder heeft er zijn handen vol aan. Eh, vijf jaar geleden hadden we daar nog nooit van gehoord. En nu komt het regelmatig voor. We hebben, iedere week hebben we al een probleemgeval. Wij merken dik dat ze aan ruitersproeierslangen en aan eh, kabelbomen hebben zitten knagen. Ja, of hij begint ruitersproeiervloeistof te lekken, of de auto start niet meer. Of hij maakt kortsluitingen, wat nog erger is. De steenmarters vernielen ook van alles bij mensen thuis, zoals spouwmuren. Verder had er eentje kip en andere etenswaren verzameld boven een dakkapel... waardoor de bewoner honderden vliegen in zijn badkamer had. En het weer nog. In het zuiden kans op een bui. Verder begint de dag overal droog en best zonnig. Later zijn er wel meer wolken en kan het ook flink gaan regenen en onweren. Het wordt maximaal 24 tot 27 graden.